7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Een op de drie kinderopvangorganisaties kan tijdens de onderwijsstaking... volgende week donderdag en vrijdag geen extra kinderen opvangen. Ze hebben daarvoor niet genoeg personeel. Blijkt uit een peiling van de brancheorganisatie Kinderopvang. Tweederde kan ouders wel extra opvang bieden. Bij de grootste onderwijsvakbond hebben meer dan 3000 scholen gemeld... dat ze volgende week donderdag en vrijdag gaan staken... voor minder werkdruk en extra investeringen. Het wordt de vierde onderwijsstaking in korte tijd. In China gelden nu in acht steden reisbeperkingen... om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het gaat om steden in de buurt van Wuhan, waar de uitbraak begon. De reisbeperkingen treffen nu zo'n 25 miljoen mensen. Inmiddels zijn 830 mensen besmet geraakt met het virus. Het dodental staat op 25. De Amerikaanse regering wil het geboortetoerisme gaan inperken. Het gaat dan om zwangere vrouwen die speciaal naar de VS reizen om daar te bevallen... zodat hun kind de Amerikaanse nationaliteit heeft... Het Witte Huis spreekt van een enorme maas in de immigratiewet... en zal visumaanvragen voortaan afwijzen als vrouwen alleen voor een bevalling lijken te komen. In Zwitserland is een gouden munt van een kwart frank gepresenteerd... met een doorsnede van nog geen 3 mm. Het zou het kleinste gouden muntstuk ter wereld zijn. Op het kwartje staat een afbeelding van Albert Einstein... die met het blote oog niet of nauwelijks te zien is. Kopers moesten er 199 frank voor neertellen. Ze kregen er dan wel een vergrootglas bij. PSV is verrassend uitgeschakeld in de KVB-beker. De Eindhovenaren verloren in Breda met 2-0 van eerste divisieclub NAC. Het laatste half uur speelde PSV met 10 man... door een rode kaart voor Baumgartel. In de kwartfinales moet NAC tegen AZ. Het weer bewolkt met plaatselijk mist. Minima tussen min 2 en plus 5 graden.